Zes uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De zorgwethouder Hugo de Jonge wil ouders die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap... verplichten om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. De CDA-wethouder zegt tegen de Volkskrant dat hij zich wil inzetten voor een wet die dit mogelijk maakt. Sommige kinderen hebben het recht om niet geboren te worden, zegt de Jonge. Hij deed zijn uitspraken bij de start van een project in Rotterdam... om kwetsbare ouders ervan te overtuigen om vrijwillig anticonceptie te gebruiken. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje... in verband met het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. De ambassadeur moet zich maandag op het ministerie in Moskou melden. Gisteren ontbood minister Koenders de Russische ambassadeur... om hem te laten weten dat Nederland niet blij is met de Russische kritiek op het internationale onderzoek. Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Best, met vermoedelijk een spookrijder... zijn twee mensen om het leven gekomen spookrijder reed frontaal op een andere auto. Daarin zaten drie mensen, een gezin. De vader is overleden, de moeder en de zoon zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Californië heeft twee filmpjes vrijgegeven van het incident waarbij twee agenten een ongewapende zwarte man doodschoten. Bij zijn arrestatie woensdag richtte hij met een voorwerp op de agenten die zijn houding omschreven als een schiethouding. De man werd daarop doodgeschoten. Door het vrijgeven van de filmpjes hoopt de politie de betogers te kalmeren. In het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelopen avond de belangrijkste Nederlandse filmprijzen uitgereikt. Het Gouden Kalf voor Beste Film ging naar The Paradise Suite. Isaka Sawadogo, die in die film speelt, kreeg het, kreeg het Gouden Kalf voor Beste Acteur. Het Kalf voor Beste Actrice ging naar Hanna Hoekstra voor haar rol in De Helleveeg. Het weer, opklaringen met langs de kust een enkele bui. Vanochtend breekt de zon geregeld door en vanuit het zuidwesten trekken later buien met kans op onweer over het land.